So true. pain Sacrifice autumn tears in my eyes Oh, Aisha, Aisha Écoutez-moi Do this Aisha, Aisha Passing me by Aisha, Aisha My, my, my It's not Aisha, Aisha What am I doing? Aisha, Aisha in my life. Yeah, Aisha, Aisha. Yeah, she go again. Aisha, Aisha, send me back. Aisha, Aisha. She don't know, she the light of my life. No, she don't. Aisha, Aisha. No, she don't. South Lake baby. doing it again racing cars How grand we are Little by little we meet in the middle There's danger in the dark to be a leader Making it crime to be out in the cold to be a leader And you got love With the love we take it away.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 Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gefeliciteerd met zijn overwinning. Met 52% van de stemmen won de leider van de moslimbroederschap de presidentsverkiezingen van oud-premier Shafiq. Ban prijst de Egyptenaren omdat de eerste vrije verkiezingen in het land vreedzaam zijn verlopen. President Obama belde Morsi en zei hem dat de VS Egypte wil helpen om de overgang naar democratie goed te laten verlopen. De Nederlandse moslimpartij heft zichzelf op. Volgens de voorzitter en de penningmeester is er nu geen plaats in de landelijke politiek voor een partij die is gebaseerd op de islam. De Nederlandse moslimpartij werd vijf jaar geleden opgericht en deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in onder meer Venlo, Rotterdam en Den Haag, maar won geen zetels. Deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september kreeg het bestuur niet voor elkaar. Paraguay is door de andere Zuid-Amerikaanse landen geschorst als lid van het regionale handelsverbond Mercosur. Maatregel is een reactie op de afzetting van president Lugo door het parlement. Lugo zou te weinig hebben gedaan om een einde te maken aan ongeregeldheden in het land. Hij wordt opgevolgd door zijn vicepresident en grootste rivaal Franco, maar nog geen enkele Latijns-Amerikaanse regering heeft Franco erkend. Twee Iraniërs zijn in eigen land ter dood veroordeeld nadat ze voor de derde keer betrapt waren op het drinken van alcohol. Alcoholgebruik is streng verboden in het islamitische land, maar tot nu toe werden overtredingen van de alcoholwet alleen bestraft met geldboetes en zweepslagen. Volgens de functionaris wordt het doodvonnis voltrokken zodra het door het gerechtshof is bevestigd. Italië heeft op het EK voetbal de halve finale bereikt. In Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen. De Engelsen misten er twee, de Italianen één. Italië speelt in de halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Spanje. Het weer wisselend bewolkt in het noorden en oosten